Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Stanford University in de Verenigde Staten gaat 363 medewerkers ontslaan. De universiteit zegt 140 miljoen dollar te moeten bezuinigen... nadat de regering van president Trump subsidies heeft ingetrokken. Trump zegt dat hij de universiteiten te links vindt... en vindt dat ze te weinig hebben gedaan tijdens de pro-Palestijnse studentenprotesten. De ontslagen bij Stanford vallen in alle lagen van de organisatie. Ook het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit wordt getroffen. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft zich de afgelopen uren snel uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten staat al 11.000 hectare in brand. Tientallen huizen en enkele campings zijn ontruimd en duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Er zijn negen mensen gewond geraakt. De brand woedt in het departement Ode, waarin de stad Narbonne ligt. Zeker 1200 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Dinsdag waarschuwde het Franse weerbureau Meteo France al voor het grote risico op natuurbranden. Die waarschuwing geldt ook in acht andere departementen in Zuid-Frankrijk. In de Gazastrook hebben artsen een mysterieuze verlammingsziekte geconstateerd. Bij mensen die het hebben raken de ademhalingsspieren binnen enkele uren verlamd zijn al mensen aan gestorven. Artsen weten niet wat het is en hoe mensen het krijgen. Door de blokkades van Israël kan er moeilijk onderzoek gedaan worden. Litouwen maakt zich zorgen over Russische drones die op hun grondgebied zijn gevonden. Dat gebeurde twee keer in de laatste twee maanden. In een brief aan de NAVO schrijft het land dat ze meer steun willen... bij het verdedigen van de oostflank van de NAVO. Litouwen vraagt het bondgenootschap daarom om de luchtverdediging te versterken.